Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het dorpje Zoutkamp in het noorden van Groningen komt een grote asielopvang. Bij het terrein van een legerkazerne wordt plek gemaakt voor 500 tot 700 mensen. Op die manier hopen ze iets te doen aan de chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het tot tijden zo druk dat veel mensen buiten moeten slapen, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Dat eh, vonden ze echt Nederlands onwaardig en niet iets wat bij een beschaafd land hoort. Dus daarom besloot de gemeente ja, eh, mee te werken aan een nieuwe opvanglocatie samen met Defensie. En het wordt een eh, soort van wachtkamer, want eerst worden de asielzoekers geregistreerd in Ter Apel en daarna worden ze met bussen overgebracht naar de kazerne bij Zoutkamp om daar hun verdere procedure af te wachten. Hoe die locatie eruit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente gaat daar over praten met opvangorganisatie COA en Defensie. Dat is de eigenaar van de kazerne. Studenten gaan actie voeren als ze geen energietoeslag krijgen. Onder meer de Landelijke Studentenvakbond heeft dat aangekondigd bij de minister. Die zei eerder dat het te ingewikkeld is... en wil daarom niemand helpen bij het betalen van de energierekening. Gemeentes en de vakbonden willen dat er per student wordt gekeken of het nodig is of niet. Een heftige brand vanochtend in een huis in Amsterdam. Vier mensen raakten daar gewond, onder wie de bewoner, die raakte zwaar gewond. De brandweer heeft de boel inmiddels onder controle. Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. En we gaan weer naar de maan. De laatste keer dat daar mensen stonden is alweer even geleden. Het was op 14 december 1972. 3, 2, 1, ignition. Ja, sinds die vlucht, Apollo 17, is het nogal stil op de maan. Het gaat ook niet met nu meteen weer gebeuren, maar er wordt wel weer een stapje gezet. Als het een beetje meezit, wordt vanmiddag Artemis 1 gelanceerd. Dat is een onbemande vlucht die rondjes om de maan gaat maken... en kleine communicatiesatellieten achterlaat in 2025. Dan moet het echt zover zijn. Dan staat de lancering van Artemis 3 gepland waarmee er voor het eerst in meer dan 50 jaar weer mensen gaan landen. De bedoeling is uiteindelijk om een permanente maanbasis te bouwen. Het weer nog veel grijs en vooral in het noorden is er ook wat gespetter. Later vanmiddag breekt de zon wel wat vaker door en het wordt maximaal 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog file tussen Naarden en Knopendiemen 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A9 richting Amstelveen in de Gaasperdammer tunnel.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 ZFM Zandvoort. Oh, yeah. Lady Quenza. van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek?